Zes uur. Even kunnen met het NOS-journaal. De eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba maken zich op voor orkaan Irma. Die is uitgegroeid tot een orkaan van de vierde categorie. Alleen categorie 5 is zwaarder. Verwacht wordt dat Irma vanavond laat Nederlandse tijd over de eilanden trekt. Er worden zeer zware windstoten van ruim 200 km per uur verwacht... in combinatie met hevige regen. Naar verwachting trekt Irma door richting Florida waar de orkaan zaterdag aan land komt. In de Amerikaanse staat is inmiddels de noodtoestand afgekondigd. Het aantal zorginstellingen dat in financiële problemen raakt is vorig jaar verder toegenomen. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een analyse van accountants en adviesbureau EY. Dat bestudeerde bijna 500 jaarrekeningen. Bij 40% was sprake van rode cijfers. Dat was een jaar eerder nog bij ruim een kwart van de instellingen het geval ministerie van Volksgezondheid zegt in de krant dat de meeste zorginstellingen over voldoende reserves beschikken. In Eindhoven zijn wandelaars gisteravond aangevallen door een zwerm hoornaars. Dat zijn grote wespen. Vier mensen moesten naar het ziekenhuis. Ze waren meer dan twintig keer gestoken. Hoornaars kunnen meer dan drie centimeter groot worden. Op Utrecht Centraal is een plastic tas vol brieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Een stel vond de tas op een bankje op een perron, vertellen ze aan het AD. De brieven zijn in het Nederlands, maar door het oude handschrift zijn ze moeilijk leesbaar. De vinders proberen via Facebook de eigenaar te vinden. De Afrikaanse voetbalkampioen Cameroen gaat niet naar het WK in Rusland. Het elftal speelde 1-1 gelijk tegen Nigeria. En daardoor kan de kampioen van de Afrika Cup geen poolwinnaar meer worden. In Europa werd ook gevoetbald voor WK-kwalificatie. Duitsland won met 6-0 van Noorwegen en lijkt zeker van het WK.